Mark Hokker met het NOS Journaal. Het ongeluk op de Maas waarbij een binnenvaartschip de stuw bij Graven ramde... heeft tot onherstelbare schade geleid. Volgens Rijkswaterstaat moeten drie van de vijf beschadigde jukken worden vervangen... en is de schade aan twee andere onherstelbaar. De stalen jukken houden het water tegen. Aan de onderkant zit een betonconstructie die deels onder water zit. Ook dat beton is zwaar beschadigd. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe de problemen bij graven kunnen worden opgelost. Russische atleten krijgen een kans om weer mee te doen aan internationale atletiekwedstrijden. Ze moeten van de Internationale Atletiekbond dan wel voldoen aan strenge eisen. Daarnaast mogen ze niet deelnemen onder hun eigen Russische vlag, maar onder een neutraal vaandel. Een van de eisen is dat de atleet niet voorkomt in het uitgebreide dopingrapport dat vorig jaar uitkwam. Het Amerikaanse anticorruptiebureau wordt toch niet afgeschaft. Eerder vandaag stemde het Huis van Afgevaardigden voor de afschaffing, maar na een storm van kritiek is die beslissing teruggedraaid. Het onafhankelijke instituut werd in 2008 opgericht na enkele corruptieschandalen. Het bureau kan anonieme klachten in behandeling nemen en besluiten tot onderzoek. Voormalig VVD-politicus Henk Koning is op oudejaarsavond overleden. Hij was van 1967 tot 1991 afwisselend Tweede Kamerlid en staatssecretaris. Daarna was hij tot 1999 lid van de Algemene Rekenkamer. Henk Koning was al geruime tijd ziek, hij was 83 jaar. De politie heeft een vierde verdachte opgepakt in verband met de schietpartij in Hellevoetsluis. De verdachte is een man van 50. Er wordt nog gezocht naar twee andere verdachten, zegt de politie. Bij de schietpartij op tweede kerstdag in Hellevoetsluis kwamen twee mensen om het leven.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 Een traditie die we met CFM Jazz een aantal jaren geleden zijn ingezet... en die we graag voortzetten. En bij me heb ik vandaag Auko en Peter. Ik heb nog een paar nummertjes voor u, maar allereerst... u luisterde naar Akiko um, een Japanse organiste... Ze is begonnen op de derde in Japan met orgelspelen. Is in 2001 eh, naar New York verhuisd. En heeft daar met de vele grote artiesten al samengespeeld. En natuurlijk is Lonnie Smit een van haar grootste eh, leermeesters. Maar inmiddels is ze zo goed dat ze met allerlei kwartetten, trio's meespeelt. En ze ook haar eigen albums heeft gemaakt. Akiko Tsuraka, het album van haar heet Sweet and Funky uit 2007. Volgende nummer wat ik ga draaien is ook van een heel bijzonder album. Ehm, artiest is Winton Marsalis... Hij heeft een, eh, een album opgenomen, de Abyssinian Mass. Het is een, ehm, opgenomen in 2013 live in het Lincoln, Center. En het is een eh, compositie eigenlijk om de 200ste verjaardag... van de Harlem's Abyssinian Baptist Church te herdenken. Dat was in 2008. En hij heeft er een eh, geweldig majestueus werk van gemaakt... waarin jazz en gospel door elkaar heen lopen... Hij wordt daarin eh, bijgestaan door Damien Sneed en Coral Le Chateau. En u gaat eerst luisteren naar We Are On Our Way. En daarna een, ehm, eh, een, nummer dat The Unifying eh, Prayer. God's house is a house of prayer. There's so many times that we don't feel unified. We're separated, we're divided. Protestant against Catholic, Muslim against Jew, Buddhist against Hindu. We're divided by custom, we're divided by ritual, we're divided by tradition. The one thing I've noticed, how about you? That is, that there's one thing that seems to pull us all together, and that's the power of prayer. Muhammad prayed, Moses prayed, Jesus prayed, Krishna prayed, Buddha prayed. Everybody knows how to pray. And every now and then you need to quiet yourself, settle down, and uh, think about what has brought us together not long ago, we lost some of our children in Newtown. Everybody knew how to pray then. Prayer is not the thing of last resort. Prayer is the thing of first resort. Not long ago, we, we lost children in Columbine. We had a tragedy in Aurora. People knew how to pray then. Seemed to bring us all together, didn't it? 9-11, even on 9-11, I was standing right next to him, so I know he was an atheist he bowed his head in praise. We all know the power of prayer. And why do we leave in prayer? Because we know that prayer changes things. Prayer gives you strength when you're feeling down and weak. Prayer gives you courage in the face of fear. And so all of us here today ought to understand the real strength of prayer. And in this room tonight, I bet there's somebody who's going through something that's real challenging. Somebody who finds it difficult to even overcome where they are. But I'm here to tell you that if you would just move yourself to prayer just for a few moments, you will find out how prayer can change your life and can even make a hopeless situation find hope. That's the power of prayer. Winter Marsalis met de Abyssinian Mass. Een bijzonder werk. Ehm, de dienst die u hoorde was natuurlijk eh, ook opgenomen. En dat was eh, opgenomen door referent Dr. Calvin O. Butts de derde. volgende nummer wat ik heb draaien is weer iets heel anders. Dat is van het Iromi Uwara trio. Eh, ze hebben een album uitgebracht, Spark. En ik heb hun live gezien dit jaar op Noordse Jazz. En dat is ook een geweldige pianiste. En met een geweldig trio speelt zij samen... En u gaat luisteren naar Inner Trends van Iromi Uara. Ja, dat was uh, Winton Marsalis, The Power of the Prayer. En eh, wij gaan eh, terug naar de, met onze voeten op de grond... naar de rustig gearrangeerde muziek, zal ik maar zeggen. Het Count Basie Orchestra begeleidt op een subtiele manier de Mills Brothers. En dat is niet zomaar een nummer... Dat is een uh, bekende ballad. Sunny. sunny. Yesterday my life was filled with rain sunny. You smile at me and really ease the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Oh, sunny one so true. I torn like the wind blown sand. Then a rock was formed when we held hands. Sunny, one so true. Oh, I love complete desire de Mills Brothers. Sunny. Mijn collega's je, uh, Auko en Jeroen die begonnen dit programma met eh, liedjes die gelieerd waren aan oudjaar of nieuwjaarsdag. Ik eh, ga nog één stukje draaien. Dat is een stuk van Ray Charles. En dat gaat over deze tijd, de kersttijd tot en met nieuwjaar. En dat is This Time of, <coughs> of the Year. Gespeeld door de Maryland Jazz Band. of Cologne. Little girls and little boys dream of worlds full of toys. This time of the year, when Christmas is near. Evergreens are snowy white sleigh bells ringing through the night. This time of the year, when Christmas is near. Somewhere there are steeper people kneel and pray. And a choir sings carols for Christmas Day. Santa Claus. joy on a sleigh this time of the year when Christmas is near. This Time of the Year. Ik ga nog één stukje draaien. Eh, maar pas nadat mijn computermachine niet zegt tray error. Want dat is natuurlijk een heel andere koek. Ik ga een stukje draaien van eh, eh, de Belgische artiest Ronnie Verbiest. Daar, de vaste luisteraars weten dat ik daar een groot bewonderaar van ben. Hij speelt voor onverdienstelijk, niet onverdienstelijk accordeon maar ook eh, allerlei saxofoons. En hier gaan we luisteren naar een stuk van de cd... met alleen maar stukken van Dave Brubeck. En dat heet de Broadway Bossa Nova. Het orkest van Ronnie Verbiest. Eh, ik, eh, ik, heb nog iemand, iemand, meegenomen die nog niet zo bekend is in Nederland. Bria Skomberg heet zij, trompetiste. Hij heeft onlangs een uh, cd'tje uitgebracht. En Canadese is zij. En ik laat er gewoon een nummer van horen. Wear and Tear. Wash me cold, turn me inside out, hang me out to dry. Or you can spin Bria Skondberg eh, komt uit eh, Canada, had ik al gezegd. een eh, trompetiste die af en toe ook een deutje erbij zingt. En ja, een prachtige cd gemaakt. dan ben ik bij Nigel Price en his organ trio. Dat is een, een Engelsman, een bekende Engelsman, gitarist. En we hebben nog geen orgel gehad in deze uitzending. Dus de hoogste tijd voor ook een, een Hammond-orgel. Hit the Road, Nigel Price. Nigel Price, eh, organ trio van de cd Hit the Road. Het gelijknamige nummer. Ja, mooie muziek blijft dat. Eh, je hebt allemaal van die sterren op leeftijd die wel eens een cd'tje maken. Kijk bijvoorbeeld naar Leonard Cohen. En eh, dat geldt ook voor Petula Clark. Nou wil ik niet zeggen dat zij de geest gegeven heeft. Maar deze dame is al ver in de tachtig. En als je haar hoort zingen, dan, ja, dan denk je... nou, ze kan er best nog wat van. Hij heeft ook een prachtig cd uitgebracht op het einde van 2016. En dit is een, een, een Frans nummer, oorspronkelijk geschreven door Charles Aznavour. Mooie cd, komt-ie. loin, je le ferai pour être aimé de toi. Je réalisais tout en quoi je crois tout jamais pour être aimé de toi, pour être aimé de toi. J'en appelle à Dieu, j'implore le diable, je m'accroche à tout ce qui peut m'aider pour calmer ce feu indéfinissable qui rend mon cœur fou du mal de t'aimer. S'il me fallait vivre sans foi ni loi, je le ferais pour être aimé. De toi, je réunirai tout ce en quoi je croirais tout jamais pour être aimé. De toi, pour être aimé de toi. Tu ruines détruis mes rêves et tu ne vois rien où tu fais semblant. De ce mal de toi, moi j'en et crève, je t'en supplie, viens, j'ai le cœur en sang. qui chante, un torrent qui sourde me brûle et me boit. Mais souvent la nuit, une idée me le temps et l'heure. Clark. Kennen we natuurlijk allerlei van popliedjes. Maar goed, deze cd heeft eh, heel veel jazzmuziek ook. Eh, ja, het loopt tegen de klok van 12. Dus de eh, twee uurtjes ZFM, ZFM Jazz zitten erop. Peter, Jeroen en ikzelf hebben met plezier weer deze 1 januari de jazz-uitzending gemaakt. We hopen dat jullie het ook leuk vonden. En ja, we zijn om de beurt steeds iedere zondag één van ons weer aanwezig om mooie jazzmuziek te draaien muziek die jullie leuk vinden... maar eigenlijk ook wel muziek die we zelf leuk vinden natuurlijk.